Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Libische kustwacht heeft dit weekend met waarschuwingsschoten... een hulpactie van SOS Mediterranee tegengehouden. De Franse hulporganisatie wilde migranten van een rubberboot en een reddingsschip helpen... toen leden van de kustwacht dreigden met wapens en in de lucht schoten. Onder die druk is het reddingsschip weggevaren. Nou, de ongeveer 80 migranten zijn daarna door de kustwacht terug naar Libië gebracht. Bij een ernstig ongeluk op de Duitse snelweg bij Emmerich, vlak over de grens bij Arnhem, zijn vier mensen om het leven gekomen. Bij het ongeval waren volgens de Duitse klant Bild drie Porsches betrokken, alle drie met een Nederlands kenteken. De auto's reden vanochtend richting Keulen toen de bestuurder van een van de auto's de macht over het stuur verloor en in de vangrail terecht kwam. Een andere bestuurder probeerde te helpen, maar werd geraakt door de derde Porsche die op de auto in de vangrail knalde. De politie vermoedt dat het ongeluk ontstond door een combinatie van hoge snelheid en harde regen. De Spaanse autoriteiten roepen ramptoeristen op om weg te blijven bij de bosbranden in het oosten van het land. Volgens de brandweer brengen ze zichzelf in gevaar en belemmeren ze de bluswerkzaamheden. In de regio Valencia zijn ruim, 100, eh, zijn ruim 500 brandweerlieden bezig om een grote bosbrand te bestrijden. De regionale autoriteiten zeggen dat er in de buurt van de branden 14 wielrenners zijn gezien die het vuur van dichtbij wilden bekijken. Rusland werkt naar eigen zeggen niet aan een militair bondgenootschap met China. Volgens president Poetin werken de landen wel samen op militair gebied... maar van een bondgenootschap zou geen sprake zijn. Poetin en de Chinese president Xi ontmoeten elkaar afgelopen week voor de 40ste keer. Washington vreest dat Peking overweegt Rusland te bewapenen, maar China ontkent dit. Het weer vanavond en vannacht overal droog. De temperatuur daalt richting het vriespunt. Morgen zon en wolkenvelden, maar er trekken ook winterse buien over het land bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Bij Amsterdam rijdt het verkeer langzaam op de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen Knopend Watergraafsmeer en Knopend De Nieuwe Meer 6 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten.